De Russische president Medvedev heeft dat gezegd aan de vooravond van het bezoek van president Obama aan Rusland. Het raketschild moet Amerika beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Iran en Noord-Korea. Rusland ziet zo'n schild in Europa als een bedreiging en Medvedev eist nu een compromis. De Amerikaanse president is vanmorgen tot en met woensdag in Rusland. Er wordt onder meer gesproken over het terugdringen van kernwapens. Een toestel van de KLM heeft op weg van Curaçao naar Amsterdam op Puerto Rico een voorzorgslanding gemaakt. In de cockpit was een lichtje gaan branden over een mogelijke storing in de hulpmotor. De bemanning heeft de Boeing 747-400 daarom in Puerto Rico aan de grond gezet. Het toestel is nagekeken en er zijn geen mankementen gevonden. De Boeing gaat terug naar Curaçao en vandaar vertrekken de 400 reizigers met andere vluchten opnieuw naar Nederland. In de Noord-Brabantse Kaam is een hard, bij een hardloopwedstrijd een verkeersregelaar mishandeld. De verkeersregelaar vroeg een automobilist even te wachten omdat er nog hardlopers aankwamen. De automobilist weigerde en reed tegen de regelaar aan. Die viel op de motorkap waardoor er een deuk ontstond. De automobilist stapte uit en gaf de verkeersregelaar een pak slaag. De man van 49 is aangehouden. De Australische marine is in verlegenheid gebracht door een seksspel aan boord van een van zijn schepen. De mannen op het fregat Succes zetten geld in op degene die seks durfde te hebben met vrouwelijke bemanningsleden. zoals de prijs hoger als iemand het deed met een officier of een lesbienne. En de goklustige bemanning kon ook meer winnen als iemand een vrouw wist te verleiden tot seks op een poeltafel. Van alle weddenschappen werd een boekje bijgehouden. Volgens de Australische marine zijn de vier initiatiefnemers in mei in Singapore van boord gehaald. De regering noemt het gedrag van de marine marinemensen onacceptabel. Het weer. Eerst flink wat zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele stevige regen- en onweersbuien.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 Zandvoort. Clouds above go sailing by I found my meaning in this life Clear white is flying in my eyes underneath a blue, blue sky the waves come rolling in with a tide. I've been away too long, and every day I missed you more.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 And every day I missed you more. miss you more. in Zandvoort. <laughs> Voel de zomer ja. op ZFM.